12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Havenstad Tianjin zijn opnieuw mensen geëvacueerd na nieuwe explosies. De brand is weer opgeleid en een gebied van drie kilometer rond de rampplek is ontruimd. Boven de stad hangen dikke zwarte rookwolken. Bij de brand en bij het blussen komen giftige stoffen vrij. Op het terrein ligt ook het zwaar giftige natriumcyanide opgeslagen. Daarnaast liggen er chemische stoffen die kunnen ontploffen als ze in aanraking komen met water. Het dodental van de ramp staat inmiddels op 85. Duitsland haalt zijn militairen en Patriot luchtafweerraketten terug uit Zuid-Turkije. De situatie aan de grens tussen Syrië en Turkije is volgens de Duitse regering de afgelopen maanden verbeterd. Daardoor hoeft de NAVO-missie niet te worden verlengd. De Duitse Patriot-missie zou eind januari volgend jaar hoe dan ook aflopen. Ook Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de missie. Daar kwam afgelopen januari een einde aan. De Japanse keizer Akihito heeft bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog gevoelens van diep berouw uitgesproken. Het is vandaag 70 jaar geleden dat Japan capituleerde. Akihito sprak de hoop uit dat de verschrikkingen van de oorlog nooit worden herhaald en bad voor wereldvrede. De 81-jarige keizer heeft al vaker uitspraken gedaan over berouw, maar nog niet eerder tijdens de nationale herdenking. Veel klanten van T-Mobile hebben lange tijd niet kunnen bellen of internetten. Het telecombedrijf werd gistermiddag getroffen door een storing... waardoor simkaarten in mobiele telefoons geen contact konden krijgen met het netwerk. Afgelopen nacht konden de eerste klanten weer worden aangesloten... maar dat moest langzaam gebeuren om overbelasting te voorkomen. Sinds vanochtend kunnen vrijwel alle klanten van T-Mobile weer bellen en internetten.